Après Ski Rotterdam. Laat je horen dan. Dit wordt mijn avond. De show gaat straks van start. De zaal nu nog donker. Alles is nog zwart. Achter de schermen Ik heb er de kracht weer.